Twee uur. moet met het RWS Journaal. Uit de Amerikaanse entertainmentindustrie opgestapt... omdat hij wordt beschuldigd van seksuele intimidatie. Roy Price, de baas van film- en tv-studio Amazon... heeft ontslag genomen nadat een producer vertelde... dat ze twee jaar geleden door Price was lastiggevallen. De vrouw heeft daar toen al over geklaagd bij Amazon... maar dat bedrijf deed niets met de beschuldiging. Sinds filmproducer Harvey Weinstein onder vuur ligt vanwege seksueel misbruik van meerdere vrouwen, staat het onderwerp binnen en buiten de VS prominent op de agenda. Een politicus op Sint Eustatius die dreigde Nederlandse militairen te doden als ze naar het eiland zouden komen, heeft zijn excuses aangeboden. Eilandsraadslid Clyde van Putten zei op de lokale radio dat zijn eerdere opmerkingen verwerpelijk waren. Over de doodsbedreiging ontstond veel ophef. Minister Plasterk heeft aangifte gedaan. Politicus Van Putten protesteert al langer tegen de Nederlandse bemoeienis met Sint-Eustatius, dat een bijzondere gemeente is. Hij is niet van plan af te treden vanwege zijn opmerkingen. Een student van 21 die zondag werd neergeschoten in Groningen... blijft de rest van zijn leven verlamd, heeft de politie gezegd in het programma Opsporing Verzocht. De jongen fietste zondagochtend na een avond stappen naar huis... toen hij werd aangesproken door drie mannen. Hij stapte af en werd neergeschoten. Volgens de politie was hij waarschijnlijk een willekeurig slachtoffer. Een 19-jarige verdachte uit Groningen is opgepakt. Een gaslek in het noorden van Alkmaar is aan het einde van de avond gedicht. Bewoners in een straal van 200 meter rond het lek werden geëvacueerd vanwege ontploffings- en brandgevaar. Maar nu het gevaar is geweken kunnen ze gewoon thuis slapen. Waardoor het lek is ontstaan wordt nog uitgezocht. Het weer vannacht is het wisselend bewolkt. In het oosten en noordoosten kan mist ontstaan. Minima liggen rond de 8 graden. Overdag blijft het wisselend bewolkt. En s'avonds kan er in het noordwesten wat regen vallen.